Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen hebben misschien onterecht compensatie gekregen in het toeslagenschandaal. De krant NRC schrijft vandaag dat mensen onterecht als slachtoffer van het schandaal werden gezien door een fout van het ministerie van Financiën. Ze kregen 30.000 euro aan schadevergoeding en schulden werden kwijtgescholden. Het ministerie zou een rapport over deze fouten al maanden geheim houden. In Turkije blijven mensen de straat op gaan tegen de arrestatie van de burgemeester van Istanbul. Vandaag precies een week geleden. Het protest is aan het uitgroeien tot een opstand tegen president Erdogan. Correspondent Mitra Nazar ging mee met demonstrerende studenten. Zij zijn de drijvende kracht achter de protesten in Turkije does it feel to see Uh, it feels amazing. It gives thrills to the people just seeing how much everyone's changed, how much everyone has come together. We are here because we are looking for our democratic rights. I, I study at Bahçeşehir University. I study energy systems engineering. How old are you? I'm 22. Yes, I have not seen anyone else other than uh, Tayyip Erdogan. Zij zegt dat ze al haar hele leven tot nu toe geen andere leider aan de macht heeft gezien dan Erdogan. Hij is al meer dan 20 jaar aan de macht. En daar willen de Gen Z hier in Turkije een einde aan maken. Amsterdammer Adit is pas 11 jaar, maar heeft nu al een eigen podcast. Ook best een belangrijke, want hij gaat langs bij middelbare scholen in de stad. En neemt daar een kijkje en praat met directeuren... omdat hij zelf veel vragen had over de overstap van de basis naar de middelbare school. Wat betekent het om naar middelbare school te gaan? Hoe werkt de overstap? Ehm, wat in al deze verschillende niveaus, vakken en profielen waar iedereen het over heeft. Daar probeert het antwoord op te krijgen. Zo ging hij langs bij een school waar ook kooklessen en het vak gastvrijheid worden gegeven. Want daarvoor heb ik alvast wat voorbereid op de website gekeken. Eh, ik stel ook meestal dezelfde vragen bij alle scholen, zodat je alvast een beeld hebt van al die scholen bij elkaar. Voor welke niveaus eh, is deze school nou geschikt? Dat is een hele goede vraag. Wij hebben basiskader en gemengde leerweg. Nou, als je nu super benieuwd bent, de podcast heet Adits Schoolkeuzegids. Krijg je het weer nog eerst veel bewolking met in het oosten kans op een spatje motregen.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 blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. En dat komt doordat gemeenten minder geld van het Rijk krijgen. Honderden Palestijnen hebben in het noorden van Gaza geprotesteerd tegen Hamas... en voor een einde aan de oorlog. Hamas-militanten hebben de demonstranten met geweld uiteengedreven. Hulpverlening in Gaza wordt steeds moeilijker, meldt het Rode Kruis. De hulporganisatie spreekt van constante aanvallen en overvolle ziekenhuizen. Het weer, de dag begint met bewolking en in het oosten is er kans op wat motregen. Later af en toe zon en het wordt vandaag 10 tot 15 graden.